De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij met het Europees akkoord over de herverdeling van de asielzoekers, maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van de vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. De EU-ministers hebben afgesproken dat ongeveer 120.000 asielzoekers worden verdeeld over de lidstaten. Het gaat vooral om Syriërs, Eritreërs en Irakezen die nu in Griekenland en Italië worden opgevangen. Nederland neemt in een periode van twee jaar ruim 7000 asielzoekers op. Dirk Scheringa sluit zich aan bij de ondernemerspartij van Hero Brinkman. Dat heeft de voormalige oprichter van de in 2009 omgevallen DSB-bank... en oud-voorzitter van voetbalclub AZ bij het tv-programma Pauw bekendgemaakt. Scheringa wil zich vooral inzetten voor ZZP'ers... die volgens hem worden benadeeld in de samenleving. Komende zaterdag houdt de ondernemerspartij zijn eerste congres. Daar zal Scheringa worden gepresenteerd. Wie de lijsttrekker van de partij wordt is nog niet bekend. Paus Franciscus is in de VS aangekomen voor een zesdaags bezoek. Zijn toestel landde eh, afgelopen avond even voor 10 uur Nederlandse tijd op luchtmachtbasis Andrews bij de hoofdstad Washington. Daar werd de paus opgewacht door president Obama, vicepresident Joe Biden en hun echtgenotes.